9 uur, Gert Kluk met het NOS Journaal. Het coronavirus is nu ook opgedoken in Kuwait, Afghanistan en Bahrein. In Kuwait en Bahrein gaat het om mensen die net terug waren uit Iran... waar het virus een paar dagen geleden werd vastgesteld. In Iran zijn zeker acht patiënten overleden. Het treinverkeer tussen Oostenrijk en Italië rijdt vandaag weer volgens dienstregeling. Gisteravond werd uit angst voor het coronavirus... een trein uit Italië urenlang stilgezet bij de Oostenrijkse grens. Eerder op de dag waren in Italië twee vrouwen uit de trein gehaald... omdat ze hoesten en koorts hadden. Ze bleken niet besmet te zijn. In Maleisië premier Mahathir Mohamad zijn ontslag aangeboden aan de koning... vanwege een regeringscrisis. Zijn partij is uit de regering gestapt. De 94-jarige premier ligt in de clinch met zijn oude politieke rivaal... coalitieleider Anwar. Gisteren bleek dat de premier achter de rug van Anwar om... aan een nieuwe regering werkte die Anwar buitenspel zou zetten. Het is nog niet bekend of er nu nieuwe verkiezingen komen. Spullen van webshops van buiten de Europese Unie zijn vaak niet veilig, zegt de Consumentenbond. De bond adviseert mensen om bij webshops als Amazon en AliExpress geen spullen als elektronica en speelgoed te kopen. Zo kunnen powerbanks en USB-laders een schok geven, oververhit raken en zelfs in brand vliegen. Ook rookmelders en koolmonoxidemelders deugden vaak niet. De grote carnavalsoptocht in Breda gaat vandaag gewoon door. Door de harde wind die wordt verwacht twijfelde de organisatie vanochtend nog of het evenement wel moest doorgaan. De afgelopen dagen werden meer dan 100 carnavalsoptochten afgelast vanwege het slechte weer. Sommige daarvan zijn verplaatst naar vandaag of morgen. Het weer vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen lichte regen. Vanmiddag gaat het harder regenen. Dan ook meer wind, aan zee stormachtig en het wordt 9 tot 12 graden. Vanavond geleidelijk droog, morgen weer buien en dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeersupdate van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het langzaam tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Eemnes over 11 kilometer. Op de A5 Amsterdam Hoofddorp 6 kilometer langzaam rijden bij knooppunt De Hoek.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 En met de lekkerste muziek, zoals deze van Dua Lipa. Goedemorgen. to sleep when I got you next to me. All night. ZFM staat op. Ja, maandag 24 februari. Carnavalsmaandag, of zoals ze in Duitsland zeggen, maandag. En dan is er toch één plek waar je eigenlijk zou willen zijn. Rio de Janeiro. Copacabana. Carnaval, ja, dat wil je. at each other. Who could ask for more at the Copa, Copa Cabana? The hottest spot north of Havana. At the Copa, Copa Cabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. They fell in love His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copa? Copa Cabana the hottest spot north of Havana. Here at the Copa, Copa Cabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her love is so refined and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost a Tony. Now she's lost her mind at the Cobra, Cobra Cabana, the hottest spot. Very Many En dit is het origineel uit 1978. Er zijn heel veel versies van. Barry Manilow heeft er een paar opgenomen, maar dit is het origineel. Terug van de Cobrecbana naar de boulevard in Zandvoort. Hier bij ZFM kwart over negen met Maan. Goedemorgen moeten weten, maar het doet me toch steeds meer. Het is toch maar een mening, waarom voelt het zo verkeerd? Reacties zonder foto's, positief en omgekeerd. Mensen blijven denken dat ik alles maar waardeer. Het is zo snel veranderd, nu ben ik van iedereen. Ik hou me wel sterk, maar het is best vaak alleen. En alles wat je schrijft, ja, daar lees ik overheen. Toch is het echt gemeen. Ik wil het ook niet weten, dus laat die voor me open ligt verandert keer op keer. Veel gevallen opgestaan, ik heb ervan geleerd. Toch blijf je steeds maar zeggen dat ik niet genoeg probeer. Dat ik arrogant ben, maar je woorden doen me zeer. Ik weet dat ik geluk heb met alles om me heen. Dankbaar dat ik door voor ik leef. Bij deze bedankt voor wie er was en is geweest. Dat doet me echt het meest. De rest kan me niet schelen, dus laat. is de afgelopen tijd. En ik word er sterk van, ik word er groot van, ik word er volwassen van. Ik ben dus super blij met wat allemaal nu gebeurt. Maar wil jullie ook de andere kant soort van laten zien? Ik wil het ook niet weten, dus laat me. Ik kan er niets om geven, dus laat maar. En alles wat je schreeuwt is onverstaanbaar. Laat maar, laat maar. Ik wil het ook niet weten. maan, onverstaanbaar. Wat een prachtig liedje. Goed, gaan we even terug naar het circuit na afgelopen vrijdag. Onze collega's van NH die spraken met Jan Lammers. En daar is een reden voor. Het asfalt is klaar. En eh, Jan die vertelt daarover. En dat is eh, echt een mooi verhaal maar. Als je er even niet bent geweest, is er alweer veel werk verzet op en rond het circuit. Inmiddels ligt overal asfalt en is deze week gewerkt aan de afronding van de baan. Letterlijk de finishing touch, de contouren liggen er, de baan ligt er. Hè, dus zeg maar even dat hij in de grondverf staat. Eh, en dan moet eh, de laatste laag asfalt er eh, eroverheen. Eh, en dat moet natuurlijk allemaal netjes aansluiten op, op zeg maar de curbstones, zoals we dat in de racerij noemen. Hè, dus die randstenen. Dus dat, dat zijn zeg maar, zeg maar bij ons de plintjes. dus dat moet allemaal natuurlijk natuurlijk allemaal netjes afgewerkt worden. Maar eh, ja, we zitten lekker op schema. Jan Lammers is inmiddels zelf een jaar lang sportief directeur van de Dutch Grand Prix. En het gezicht naar buiten namens de organisatie. Het zijn dan ook drukke tijden. Nou, ik zal deze week even een paar dagen bezig zijn met eh, ja, allerlei ofwel interviews of gesprekken of wat dan ook. Eh, maar ik zit ook veel in het buitenland. deze week is mijn dochter ook weer jarig, die woont in Florida. Dus die ga ik nog even bezoeken. Dus veel onderweg en, en veel van dit soort dingen ertussendoor. Naarmate de race dichterbij komt, zal het alleen nog maar drukker worden. Het betekent ook dat zelfracen er niet in zit voor de 63-jarige Zandvoorter. nu sta je eigenlijk een beetje aan de zijlijn als een soort bobo, hè? zal ik hem even noemen. Is dat niet heel raar? Nou, eigenlijk gek genoeg eh, is dat wel een beetje de story of my life eh, op dit moment. Want ik sta in de weekenden vaak langs de kartbaan. Mijn zoon René die is druk aan het karten. Laatst vroeg iemand aan mij eh, van wanneer heb je je laatste race gereden? Toen dacht ik volgens mij ben ik gestopt. dus want, want ik kan me niet eens zo snel herinneren. Maar gaan we jou nog wel terugzien ooit in een racewagen tijdens een wedstrijd? Ja, absoluut. Zo hier en daar zal, ik, zal ik nog wel racen. Maar dat is natuurlijk niet om carrière te maken, want daar zit het grootste deel wel achter me. Ondanks dat het racen hebben inschiet, geniet Lammers wel van zijn nieuwe rol. Deze job is natuurlijk super, super leuk. Het is ongelooflijk dat je gewoon als land zoiets al binnenhaalt. Dat dat ook in je geboorteplaats dan komt. Ja, dat is natuurlijk gewoon absoluut wel het kerstje op de appelmoes. Ja, het wordt gewoon een van de mooiste circuits ter wereld. mit Song, ich brech dir dein Genick. Du redest von den Chicks, doch sie supporten mich. Ich geh einfach Gold, guck mein Erfolg, ein Ende ist in Sicht. Bitte sag mir nicht, dass du mich nicht mehr brauchst, Baby. Ich kauf dein Auto, deine Ehre und dein Haus, Baby. Wir wissen beide ganz genau, wie gut ich aussehe. Mach nicht auf cool, wir beide kennen den Chatverlauf, Baby. Immer wenn du mir sagst, es ist vorbei, glaub ich dir kein Wort, denn ich hab, was du willst weißt, es gibt keine zweite Chance. Ich glaub dir kein Wort, keine zweite Chance. Ich glaub dir kein Wort. Ja, sei dir sicher, ich bleib eiskalt. Auch wenn du Scheiße laberst, sagst du willst allein sein. Ich sage nichts, obwohl's mich fickt, denn ich will keinen Streit bin immer unterwegs, kein Teilzeit. Du weißt auch, ich bin savage, mich zu kriegen war ne Challenge. Guck mal, was ich alles manage, keine Life, Work, Balance. Junge, mach mir nicht auf teuer, nein, du weißt, es wird gefährlich. Wenn du sagst, dass du's beenden wirst, dann bist du nicht mal ehrlich. Nein, ich brauch nicht dein Geld, kauf die Gucci-Tasche selbst. Wert gebucht, 100k, wenn die Louis schon bestellt. Dein Gelaber kann mich nicht mehr in dein Bett kriegen. Du willst meine Flügel brechen, damit ich nicht wegfliege. Aber immer wenn du mir sagst, Tag ist vorbei. Glaub ich dir kein Wort, denn ich hab, was du willst. Und du weißt, es gibt keine zweite Chance. Ich glaub dir kein Wort, keine zweite Chance. Ich glaub dir kein Wort. Loredana in Juju. kein woord. Grote hit in Duitsland, echt een hele grote hit in Duitsland. En daarvoor hoorde je Lammas over de beste baan ter wereld. Geweldig. En daar, gebruikt hij, <laughs> heeft hij niet alleen over zichzelf die de beste baan heeft... maar natuurlijk ook het circuit. Goed, gaan wij lekker door met een oude plaat uit de jaren 80. Een beetje funk hier bij ZFM. Rick James. Hier bij ZFM, 8 voor half 10. Goedemorgen. vanaf het Motown label met de Temptations in de achtergrond. Heerlijk om weer te horen. En we blijven nog een beetje bij de funk, de soul, een beetje in die hoek.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 Well, babe. Dat doen we dan om half tien op maandag op ZFM? Juist. Tijd voor de rubriek Jazz is niet eng. We hebben twee jazzprogramma's bij ZFM. Zaterdagmiddag de wat lichtere jazz. En zondag het echte werk. En eh, met name wat we op zaterdag doen. Daar sluit ik een beetje bij aan. En eh, ik laat je graag wat horen. En zoals bijvoorbeeld deze. Hij is eh, binnenkort weer in Nederland. En ik draai hem vaker, maar ik vind het zo mooi. Gregory Porter. Hier is hij. Hey Laura. Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me, and I will believe. You're not in love with him, and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. With a healthy dose of make believe, won't you lie to me and make me believe? that you're in love with me, and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. something bothering me all night long. I just couldn't wait with a healthy dose of make believe. Go ahead and lie to me and make me believe that you're in love with me, and oh, this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. ZFM En het is carnaval. Maar nou, kijk eens naar buiten, jongens. Oh mijn god, als je dit liedje dan weer hoort. Wie heeft dit bedacht? Oké. Carnaval Roze maandag 24 februari. Het is regenachtig. De rest van de week eh, worden zelfs winterse buien. En voor vanmiddag vanaf 1 uur aan de kust. Jongens, ik kan hier niet tegen. <laughs> en vanaf de kust is er eh, stormachtig weer. Het houdt niet op. De wind blijft maar doorgaan. Goed, ik ga hier heel snel mee stoppen. En gooi snel de cardigans erin. Want dit blijft de hele dag in je hoofd zitten. Dragons, Loveful. Hier bij ZFM waar het 20 voor 10 is. En we gaan lekker rustig door met Justin Bieber. Yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word on my way.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 Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any night. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Standing up, keep me on the rise.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 Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any night. Say the word. On my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word. On my way. in a Lambo. I'm on my way. True house slippers on with a smile on my face. I'm a lady, that you are my lady. You got the En dat was hem de nieuwe Justin Bieber. Yummy, yummy. Hier bij ZFM waar het bijna kwart voor tien is.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 Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan. Misschien vindt ze je wel leuk En jij haar dus elkaar en je kan een beetje lachen daar Er is altijd een keuze Ze kijkt je aan, de sfeer wordt plots zo serieus Het is al laat kapot. Heel het leven op de schop, op zoek naar een droomverhaal. En ik zoek mee een woord is al laat valt best mee hoor, 10 voor 10. Lekker door met nieuwe muziek, zoals deze van Alicia Keys, Underdog. Hier bij ZFM. Goedemorgen. was walking in the street, looked up and noticed he was nameless. He was homeless, she asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said oh, I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children. On a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. And she looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers Trading at the bus stop Single mothers waiting on a check to come your Alicia Keys hier bij ZFM. Natuurlijk tellen we af tot de Formule 1, maar er is nog een andere datum. 2 april. En 2 april gaat hij in première hier in het circus, de nieuwe James Bond. Dit is de titelsong, Billy Eilish, de jongste die ooit een James Bond song gemaakt heeft. Hier bij ZFM, goedemorgen. Ja, en dat was hem, de nieuwe Billie Eilish. De song van No Time To Die. Twee minuten te gaan. Het is maandag 24 februari. Rozenboondag, carnaval. En Ger begint hier de Polonaise. Bastiaan haakt in en we gaan allemaal door. laatste twee minuten. Tot maandag. het lekker weer is de natuur in blijde lach. Alpazen strooien goed en moe haar bloesje voor de dag. De meisjes maken stijve paviljoentjes in haar haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Om vijf uur s morgens is het hele stel al in de weer. Ze stappen naar het station en vader zegt, af verkeer. van de duinigheid in Zandvoort bij de zee. Mama zit in een kuil die kleine Kees gegraven had.